Clemens Peters met het NOS Journaal. Verbod invoeren in de gebieden rondom onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en sportverenigingen. In Groningen staat de gemeenteraad op het punt om een plan goed te keuren... waarmee tientallen instellingen zelf een gebiedsverbod kunnen aanvragen. Amstelveen wil iets soortgelijks doen. Vanochtend werd bekend dat er in Rotterdam plannen zijn ingediend voor een rookverbod voor de buurt rond het Erasmus MC en twee scholen. De gemeente Rotterdam zegt er welwillend tegenover te staan. De Jehovah's getuigen hebben geweigerd om mee te werken met het Openbaar Ministerie... in een rechtszaak tegen een verdachte van kindermisbruik die lid was van het kerkgenootschap. Het OM vorderde een document waarin een bekentenis van de dader zou staan. Maar de organisatie wilde dat stuk niet delen, bevestigt de OM. De Jehovah's staan op het standpunt dat ze gevallen van misbruik intern afhandelen. Heineken heeft voor 2,7 miljard euro een belang gekocht van 40% in de grootste bierbrouwer van China. Alle brouwerijen die Heineken al in China had, worden nu ondergebracht bij dat Chinese merk, CR Bier. China is de grootste biermarkt ter wereld en door deze samenwerking met de Chinezen hoopt Heineken in dat land ook te kunnen groeien. Het aantal vervuilde zwemwaterplekken is de afgelopen drie jaar sterk toegenomen. Dit jaar zijn er al 150 waarschuwingen voor zwemmers geweest, terwijl dat er in heel 2016 maar 77 waren, blijkt uit cijfers van de provincies. Volgens Rijkswaterstaat en de waterschappen leiden de langdurige hitte en de droogte dit jaar ertoe dat er veel vervuiling is, bijvoorbeeld door blauwalg.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 The greed of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 my pretty little Galway girl.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 手绢。 day by day.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 alles voor mij. Alles.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 take my heart. Please take my heart. Please take my heart. 说了。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 this plot to twist I've had enough, Mr.